Dat is de grootste tussenpersoon in Nederland voor huizenleningen met een marktaandeel van 13 procent. De Rabobank heeft de samenwerking opgezegd omdat de bank, net als de hypotheker, een langdurige relatie wil opbouwen met de klant en dat kan op termijn tot conflicten leiden. Een woordvoerder van de hypotheker vindt dat een onzinargument. Hij denkt dat de Rabobank de hypotheker als bedreigend ervaart en bang is dat de tussenpersoon te groot wordt. Twee zeldzame vogels die uit het fauna waren gestolen zijn weer terecht. De Montserrat verdwenen twee weken geleden met zo'n twintig andere vogels uit het park in Al van de Rijn. De politie kwam de dier op het spoor nadat iemand het Agifauna had getipt. Een woordvoerder zegt dat de vogels duidelijk te weinig te eten hebben gehad. Het vrouwtje had last van een pootje en het mannetje mist een staartveer. Van de meeste andere gestolen vogels, waaronder een stel koningglansspreuwen en enkele twatwa's, ontbreekt nog elk spoor. Leraren zien niets in het inleveren van vakantie om hun werkdruk te verminderen. Dat blijkt uit een enquête van de onderwijsvakbond CNV onder bijna 800 leraren. De commissie Cornielje adviseerde eerder dit jaar om de zomervakantie met een week in te korten. Leraren zouden dan meer tijd hebben voor hun niet lesgevende taken. Volgens het CNV hebben leraren de vakantie hard nodig om weer bij te tanken. Ook zijn de leraren bang dat de tijd die vrijkomt door minder vakantie... in een mum van tijd wordt ingevuld met nog meer extra taken. Japan heeft al vier maanden op rij te maken met een record deflatie. De prijzen zijn nu 2,4 lager dan vorig jaar. Daardoor geven de Japanners weinig uit omdat ze verwachten dat het binnenkort allemaal nog goedkoper wordt. Dat leidt ertoe dat het herstel van de Japanse economie na de recessie vertraging oploopt.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 It was a brown-eyed man. was a brown-eyed handsome man. points one way. The lot we used to pass by every day. Daar kwam een meloen, And here comes Ma with Brother Tom, who's your baby home. Well, if I needed her real bad, I guess I would call her like this. places I Flowers grow. me move, yeah, like no one else. And when I'm with you, I can't control myself. I've got this feeling that's inside of me. It makes me think of how things used to be. makes me feel alright when I'm with you at night and we love. control myself. Mm.